Rond 1 uur vannacht kwamen de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB naar buiten... nadat ze de hele dag met elkaar hadden onderhandeld. Ze zijn het eens geworden over de financiën en zijn positief over de voortgang. Om 10 uur praten de partijen verder, onder meer over de premierskandidaat... De naam van oud-PVDA-minister Ronald Plasterk gaat rond. Hij was eerder in deze formatie verkenner en informateur. Steeds meer huurders vechten bij de huurcommissie de servicekosten aan die ze moeten betalen bovenop hun kale huur. Het afgelopen jaar steeg het aantal zaken met ruim 60% naar meer dan 3800. Dat blijkt uit het jaarverslag van de commissie. Bij zaken tegen private verhuurders kreeg 90% van de huurders gelijk van de huurcommissie. Bij zaken tegen woningcorporaties kreeg de huurder ook meestal gelijk, maar wel minder vaak. Dat gebeurde in 58% van de gevallen. Vanwege een grote natuurbrand moeten 6000 mensen in de Canadese oliestad Fort McMurray hun huizen verlaten. Het vuur woedt 13 kilometer buiten die stad. Door de harde wind komt de brand dichterbij. Inwoners uit andere delen van Fort McMurray zouden vrijwillig voor het vuur vluchten. En de Thaise ambassade in Den Haag wil dat de Nederlandse voorzitter van een Thaise boeddhistische tempel in Waalwijk aftreedt. Volgens de voorzitter begon de weerstand tegen hem toen hij financieel schoon schip maakte. Hij en andere bestuurders verdachten een monnik van het doorsluizen van geld naar de, van de tempel naar Thailand. Dat zou voor bezoekers van de tempel reden zijn geweest om geruchten te verspreiden over de voorzitter. Dan nog het weer. In het zuidwesten bewolking met af en toe een bui. Daarbij kan het gaan onweren. Op andere plaatsen in de ochtend droog en zonnig.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 Steeds meer huurders vechten bij de huurcommissie de servicekosten aan... die ze moeten betalen bovenop de kale huur. Het afgelopen jaar steeg het aantal zaken met ruim 60 naar meer dan 3800. Vanwege een grote natuurbrand moeten 6000 mensen in de Canadese oliestad Fort McMurray hun huizen verlaten.